Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft een veel rustiger jaarwisseling achter de rug dan anders... zegt oogarts Tjeerd de Faber in het AD. Er kwamen drie mensen met oogletsel binnen, maar hun verwondingen vielen mee. Volgens de Faber was het de rustigste oud en nieuw in de 23 jaar dat hij oogarts is. Hij schat dat er in heel Nederland geen honderden, maar slechts tientallen mensen gewond zijn geraakt aan een oog. De Faber zegt dat dat komt doordat mensen geen vuurwerk mochten afsteken en pleit voor het behoud van het vuurwerkverbod. Hulpdiensten hoefden oudejaarsavond minder vaak in actie te komen dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit data van alarmeringen.nl waarover het ANP beschikt. De site zegt dat de meldkamers de hulpdiensten zo'n 30% minder vaak alarmeerden via het P2000-netwerk dan een jaar eerder. Wel kregen hulpverleners op verschillende plekken in het land te maken met agressie. In Amsterdam werden vijf mensen aangehouden die met vuurwerk naar de politie hadden gegooid. Ook in Leeuwarden werden arrestaties verricht nadat jongeren met vuurwerk en glas naar de politie hadden gegooid. En in Wapenveld loste een politieagent een waarschuwingsschot toen hij werd belaagd door jongeren. Daar is niemand aangehouden. Koning Willem-Alexander heeft vannacht een werkbezoek gebracht aan het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Hij sprak daar met artsen en verpleegkundigen over hun ervaringen tijdens de jaarwisseling. De koning kreeg te horen dat het ook daar dit jaar een stuk rustiger was op de eerste hulp dan in andere jaren. Eerder vannacht ging Willem-Alexander ook langs bij het regionaal crisiscentrum en het politiebureau Hoefkade. Op het bureau sprak hij met schoonmakers die tijdens de jaarwisseling op straat brandgevaarlijk materiaal opruimen. Het weer. In het hele land, met uitzondering van het noorden en Limburg, komt dichte mist voor. Ook kan het glad zijn. De mist lost waarschijnlijk pas in de loop van de ochtend op. Het blijft op de meeste plaatsen droog en af en toe schijnt de zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten zijn nog steeds twee rijstroken dicht.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 That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that.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 Dat blijkt uit data van het P2000-systeem die de site alarmeringen.nl aan het ANP heeft gegeven. Ook het oogziekenhuis in Rotterdam had het veel rustiger dan eerdere jaarwisselingen. Er kwamen drie mensen met letsel naar het ziekenhuis en hun verwondingen vielen mee. Door zeer dichte mist zijn vannacht op verschillende plekken in het westen ongelukken gebeurd. Bij Brielen botsten vijf auto's en een vrachtwagen op elkaar. Zeker twee mensen raakten licht gewond. Het weer. De mist lost in de loop van de ochtend op.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 I how it fijne dagen. allemaal fijne dagen en een voorzitter.